Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een steunpakket van bijna 1 miljard euro gepresenteerd... om mensen te helpen met de opgelopen energie- en brandstofprijzen. Om dit te betalen wordt de belasting op alcohol volgend jaar hoger. En ook wordt een belastingkorting voor beginnende ondernemers afgeschaft. Veel van de maatregelen waren al uitgelekt. Zo komt er een hogere reiskostenvergoeding voor werknemers... en wordt een noodfonds om de armste huishoudens te helpen... bij het betalen van de energierekening nieuw leven ingeblazen. Ook de visserijsector wordt geholpen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het meisje dat vanochtend werd doodgestoken in Blerik was volgens de regionale omroep L1 14 jaar oud. De politie heeft het niet bevestigd. Het meisje werd doodgestoken in een huis. Er zijn een man en vrouw opgepakt en of dat haar ouders zijn is niet bekendgemaakt. In Australië gaan de prijzen in de supermarkt de komende dagen waarschijnlijk flink stijgen. De boeren in het land zijn sterk afhankelijk van kunstmest die via de straat van Hormuz naar Australië komt. Ook andere landen als Sri Lanka, Thailand en Kenia worden hard geraakt... doordat de import van kunstmest is stilgevallen. Een privacystichting start een massaclaim tegen Odido. Ze doen dit vanwege het recente datalek bij de telecomprovider. Volgens de stichting is Odido niet goed met de gegevens van haar klanten omgegaan. Tijdens de hack kwam de informatie van ruim 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leuzen heeft een zeldzame opname ontdekt van het Wilhelmus. Het is gespeeld in 1905 door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van de opa van Mies Bouwman. Vermoedelijk is het de oudste opname die er is. Hij staat op een wasrol, een soort cilinder met groeven. De opname van het Wilhelmus werd bij toeval ontdekt tussen een collectie van die oude wasrollen. Vrijdag spelen ze hem af in het museum. Het weer, er is nog zon, maar soms valt er ook wat regen. In de loop van de middag komt er meer bewolking en kan het ook op meer plekken regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.